uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Van 180 uur geëist tegen een voormalig lid van Vindicat. Hij wordt ervan verdacht dat hij een aspirantlid van de Groningse studentenvereniging... ernstig heeft mishandeld. Wouter B. zou tijdens een ontgroening op het hoofd zijn gaan staan van de eerstejaarsstudent. Die liep daarbij schade aan zijn hersenen op en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft naar eigen zeggen nog steeds last van hoofdpijn en concentratiestoornissen. Hij wil een schadevergoeding van ruim 5000 euro. Minderjarige vechtsporters mogen elkaar niet meer op het hoofd schoppen en slaan. Dat heeft de vechtsportautoriteit besloten vanwege het risico op hersenschade. Dat gevaar is er niet alleen als een sporter knock-out gaat, maar ook als het hoofd keer op keer wordt geraakt. Het verbod geldt voor kickboxers, thaiboxers en beoefenaars van mixed martial arts. De verloskundigen en verzekeraars hebben hun ruzie bijgelegd. Sinds vorige maand bestond grote oneenigheid over de vergoeding van de zorg rond de bevalling. De beroepsorganisatie voor verloskundigen en de zorgverzekeraars zijn het nu eens geworden over de vergoeding voor volgend jaar. En het OM eist een boete van 80.000 euro tegen een expeditiebedrijf op Schiphol. Dat zou illegale militaire goederen naar Rusland hebben getransporteerd. Tegen de directeur wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden geëist. De zaak kwam twee jaar geleden aan het licht toen de douane op Schiphol ontdekte dat het bedrijf Ufried Holland BV onderdelen van radarsystemen voor straaljagers naar Rusland wilde sturen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt eerst de zon nog, maar vanuit het noordwesten raakt het bewolkt en kan het licht gaan regenen. Vanaf morgen is het vrij wisselvallig en ook neemt de wind toe. Eerst ligt de temperatuur nog rond de 11 graden. Zondag wordt het hooguit 8 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad problemen op de A4, Amsterdam-Den Haag. Een kwartier vertraging tussen Roelof en en Dorp. Op de A20 Gouda Hoek van Holland een half uur vertraging bij Nieuwekerk na een ongeluk met een vrachtwagen.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 De eerste twee uur van het programma ZFM Muziek Boulevard live op deze 9 november 2017. We hebben nog een uur heerlijke muziek om eh, te laten horen. We beginnen met Bruce Springsteen en daarna die Everly Brothers... en daarna nog een heerlijk uurtje prettige muziek. Veel plezier eh, dit komende uur. Ja, was 1965. Dit waren Don en Phil met een eigen compositie The Prize of Love. En we begonnen natuurlijk met eh, Bruce Springsteen... met de titelsong van het eh, album Born in the USA.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 En daar was hij al mee bezig in 1956. Zo had bijvoorbeeld Sanford Clark een lekkere rockabilly hit met The Fool. grounding buddies. Hold oh, your glasses high and drink to a fool, a crazy fool who told his baby goodbye. loves her so much he wants to die but drink to a fool a crazy fool who told his baby goodbye he needs her he needs her so he wondered why he let her go. She's found a new love buddy. He's a lucky guy. So drink to a fool, cause I'm that fool who told my baby goodbye. He needs her, he needs her so. He wonders why he let her go. She's fine love buddy He's a lucky guy So drink to a fool Cause I'm that fool Who told my baby goodbye Who told my baby goodbye Who told baby. top 100 is uit 1978. Boney M. and the Rivers of Babylon. In 1970 maakte Crosby, Stills, Nash Young het album Déjà Vu. En om daar nou het nummer uit te kiezen, dat is behoorlijk moeilijk... want het hele album is eh, de moeite van het draaien meer dan, waard, eh, meer dan waard. Maar we hebben gekozen voor Carry On. One morning I woke up and I knew it was all. A new day, a new way, and new eyes to see it all. Go your way, I'll go mine. side. het album Deja Vu was dit eh, Carry On van Crosby, Stills, Nash en Young. En dan gaan we nu toe naar The Beatles, twee tracks van het album Abbey Road. Maar eerst eh, deze. Zandvoort. question. Would you be quiet? No. Sorry. Next question. that can sing. No, we need money first. <laughs> CFM Zandvoort presenteert De Nacht van het Jaar. De Beatles Top 100. In de nacht van 23 op 24 november 2017 presenteren wij u de beste 100 Beatles platen. Presentatie Ruud Jansen en Bart van der Meer. Ladies and gentlemen, The Beatles! physical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures? John 31, Maxwell stands alone, painting testimony. tracks van het album Abbey Road, Maxwell, Silverhammer en Oh Darling. En allebei geschreven door Paul McCartney. Volgende week weer twee. We gaan nu eh, weer iets doen met twee, namelijk twee composities van J.J. Cale. De eerste zingt hij zelf en de tweede wordt gespeeld en gezongen door Bill Wyman's Rhythm Kings. Don't Cry Sister and Anyway the Wind Blows. Don't cry, sister, cry. It'll be alright in the morning. Don't cry, sister, cry. Everything will be just fine. Don't cry, sister, cry. It'll be alright. I tell you no lie. Don't cry, sister, cry. Don't do it. Don't do it. When old man Trump knocks on your door, don't be no key. Just once more. Turn your life to misery. Kick it down. be alright. It will be alright. Don't cry, sister, cry. Everything will be just fine. where it's at. If you don't get loose and you don't groove, then your motor won't make it and your motor won't move. Time won't tell you that, don't ask me. I'm riding on a hurricane down to the sea. If you can't hear the music, turn it up loud. Moving in the alley or moving in the crowd. do the boogaloo. She gonna jive, she gotta move. Turn around, say do it again. Bow-legged woman, tell me where you been. Easy come, easy go. give me that beat? Can you give me that beat? Gonna move my feet. Guitar player been all around the world, but he can't play a lick for looking at the girl. five, six, seven. You better change your ways or you won't go to heaven. Eight, nine, ten, gonna stop at eleven. Eleven, get your ways and around in seven. single Twee composities van J.J. Eh, Cale waren dit. Don't Cry Sister en Anyway The Wind Blows. En die laatste werd gespeeld door Bill Wyman's Rhythm Kings. We hadden dit eerste uur hadden we het al even over ABBA met Waterloo. Alleen was dat een volledig ander nummer geschreven door uh, Little Johnny Loudermilk. Maar nu krijgen we toch echt ABBA. Compositie van Ulvaas Andersson van het album The Visitors. Hier is One of Us. album The Visitors was dit eh, ABBA met One of Us. En we zeiden het in het eerste uur al, als je Waterloo zegt, dan denk je aan ABBA. En als je dus bijvoorbeeld I Should Have Known Better zegt, dan denk je aan de Beatles. Maar er zijn meer honden die Vicky heten. Eh, deze heet ook I Should Have Known Better, gezongen door Jim Diamond. I to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better to take a chance on ever losing you. Should Have Better, dit was Jim Diamond. En die had daarvoor, twee jaar daarvoor, een hit met de groep PhD. I Won't Let You Down. Weet je dat ook weer. Als ik zeg Dries van Kuik, dan eh, haalt iedereen zijn schouders op. Vraagtekens boken het hoofd. Maar Tom Parker, die kent iedereen wel. Dat is de manager van Elvis Presley. Maar hij was niet alleen de manager van Elvis, hij was ook de manager van Tommy Sands. En die had een mooie hit in 1957 met Teenage Crush. call it a teenage crash. They don't know how I feel. They call it a teenage crash. They can't believe this is real. They've forgotten one Try to be free. All they say is this young generation is just not the way it used to be. I know that I know my own heart, but you say I'm trying to rush. Please don't try to keep passerby. Don't call it a genie. forgotten when they were young and the way they tried to be free. All they say is this young generation is just not the way it used to be. I know that I know my own heart. you say I'm trying to rush. Please don't try to keep us apart. Don't call it a teenage crush. En precies, dat was Tommy Sands met uh, Teenage Crush. En dat was uh, uh, aangeboden door zijn manager Tom Parker, ofwel... Eh, Dries van Kuik, jawel. Uh, een top 100 is uit 1986 en die wordt ons gebracht door The Art of Noise featuring Max Headroom. Hier is Paranoia. Relax. Relax. You're quite safe here. Thank you. Am I dreaming? What am I doing? Talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still, a door, a door, a door. Oh. Swing doors, huh? Okay, doors. Swing. know I'm dreaming. Dreaming. Uh, how do I get to sleep? I'll count those bars on the window. One, two, three, sleep. poetry. That'll work. Come, sweet slumber, and shroud me in thy purple cloak. <laughs> Doesn't even rhyme. Is that my tea's made? Paranoid, paranoid. I can't stand tea. was dat eh, Thurston Harris met eh, Little Bit of Pretty One uit 1957. Ook een hit geweest natuurlijk voor Bobby Day. De komende twee, uur zijn voor Hans in zijn eentje. Hij moet het helemaal alleen rooien de komende twee uur. Maar dat gaat hem ongetwijfeld lukken. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we twee uur lang de tips van film.